Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aankomende fractieleider van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer, Henk Otte... heeft kritiek op partijleider Thierry Baudet. In een interview met NRC zegt Otte dat Baudet anderen meer bij de partij moet betrekken. Ook waarschuwt hij dat forumpolitici er last van hebben dat de partij naar rechts opschuift... en beticht wordt van racisme. Een afgewezen asielzoeker uit Bahrein klaagt Nederland aan... bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij werd in februari in Bahrein tot levenslang veroordeeld... voornamelijk omdat zijn broer een politiek activist is. Voor zijn uitzetting was al duidelijk dat het fout zou gaan, zegt zijn advocaat. Die hoopt nu dat de Europese rechter Nederland aanspoort... om de man uit Bahrein terug te halen. De Tweede Kamer wil het systeem van koninklijke onderscheidingen herzien, meldt de Volkskrant. Dat is nodig om de onderscheiding voor de sultan van Brunei ongedaan te kunnen maken. De sultan ligt onder vuur omdat hij in Brunei de sharia heeft ingevoerd. De regeringspartijen en de linkse oppositie willen het systeem van onderscheidingen nu aanpassen. De democraten in het Amerikaanse congres willen alsnog het volledige Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller kunnen inzien. Donderdag publiceerde minister Barr van Justitie een versie waarin veel passages waren weggelakt. Barr heeft de congresleden een minder geredigeerde versie beloofd... maar de democraten vinden dat onvoldoende en willen alles kunnen lezen. Filmregisseur Roman Polanski wil zijn plek terug in de Academy... de organisatie die de Oscars uitreikt. Hij is daarvoor naar de rechter gestapt. Polanski werd vorig jaar uit die Academy gezet... vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat gebeurde zonder kennisgeving, zegt de regisseur. En dat zou in strijd zijn met de eigen regels van de Academy. Het weer, het is helder, minima tussen 6 en 9 graden. Het paasweekend verloopt zonnig, warm en droog...